René van Brakel met het NOS-journaal. Bert van Buitenlandse Zaken te worden als Frans Timmermans een Europese topfunctie krijgt. Gisteren werd duidelijk dat Timmermans vandaag een gesprek heeft voor een functie in Brussel. Hij kan daar de tweede man worden. Bert Koenders was in het laatste kabinet Balkenende ook al eens minister. Nu leidt hij de VN-missie in Mali. De verkeerslessen die kinderen krijgen op de basisschool zijn niet effectief genoeg. Nu maken ze mogelijk onveilige keuzes in het verkeer, terwijl hun ouders denken dat het wel goed zit, omdat ze verkeerslessen hebben gehad. Dat staat in een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De kinderen zouden meer in de praktijk moeten oefenen. Als de Russische president Poetin het wil, dan kan hij Kiev in twee weken innemen. Dat zou hij volgens media in Rusland en Duitsland hebben gezegd in een telefoongesprek met de Europese Commissievoorzitter Barroso. Die eiste van hem dat hij Russische militairen uit Oekraïne terughaalt. Poetin ontkent nog altijd dat Russische militairen in Oekraïne actief zijn. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft een lans gebroken voor de bewoners van de Schilderswijk. Het beeld dat het daar een poel des verderfs is, is volgens hem totale onzin die de mensen daar geen recht doet. Volgens hem is er een kleine groep van radicalen die een funeste invloed heeft op mensen in hun omgeving. Van Aartsen zei dat in het tv-programma Pauw. De gemiddelde prijs van een hotelkamer is het afgelopen half jaar licht gestegen naar 124 euro. Dat is 2% meer dan in de eerste helft van 2013. Er zijn grote regionale verschillen. Amsterdam is met gemiddeld 142 euro het duurst. In Rotterdam daalden de prijzen naar gemiddeld 92 euro. Het weer in het noordoosten en zuidwesten. eerste wolkenvelden met kans op een bui. Later vandaag schijnt overal de zon. Er worden 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat een file tussen Stroe en Knoopend Hoevelaken van 3 kilometer.